Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Een meerderheid in het Griekse parlement is akkoord gegaan met het bezuinigingspakket van premier Samaras. De Griekse regering moet 18,5 miljard euro bezuinigen om in aanmerking te komen voor een nieuwe noodlening van de internationale geldschieters. Betogers demonstreerden gisteren de hele dag voor het parlementsgebouw in Athene tegen de bezuinigingen het begin van de avond kwam het tot botsingen met de oproerpolitie. Politie zette traangas en waterkanonnen in... toen betogers met vuurwerk, molotovcocktails en stenen gooiden. In China is het partijcongres van de Communistische Partij begonnen. Voor het eerst in tien jaar worden nieuwe partijleiders aangesteld. Het heel China zijn ruim 2000 partijleden naar Peking afgereisd... om het congres bij te wonen dat een week gaat duren. De veiligheidseisen zijn aangescherpt en volgens mensenrechtengroeperingen zijn veel dissidenten onder huisarrest geplaatst. President Hu riep bij de opening van het congres op tot politieke hervormingen binnen zijn partij. Hu en premier Wen zullen na tien jaar de macht overdragen aan een nieuwe generatie leiders. De huidige vicepresident, Xi, wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe secretaris-generaal, de hoogste leider. En het is dan een formaliteit dat hij volgend jaar ook de nieuwe president wordt. Tanja Nijmeijer heeft op Cuba voor het eerst het woord genomen tijdens een persconferentie. Samen met drie andere varkleden sprak ze over de aanstaande vredesonderhandelingen met de Colombiaanse overheid. We zijn vol verwachting van dit nieuwe vredesproces. We zullen tot het uiterste gaan om tot vrede te komen, zei Nijmeijer. Maandag kwam Nijmeijer op Cuba aan, waar vanaf volgende week donderdag wordt gesproken over een jarenlange guerrilla-oorlog. Beide teams zullen eerst over de voorwaarden praten waaronder de onderhandelingen worden opgezet. Dan het weer, vooral in het noorden en westen van het land af en toe een bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. Morgen een groot deel van de dag droog, met ook wat zon.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 I fell asleep beneath you in the tall blades of grass when I woke the world was new. I never had to ask. It's a brand new day. The sun is shining. It's a brand new day. For the first time in such a long, long time. I stories. Save the best part for last. Most stories have a hero finds. You make your past your past. Yeah, you make your past your past. It's a brand new day. The sun is shining That's a long, long time. I know I'll be okay. But this side optreden van Jonathan Jeremiah. Alweer zo'n kleine twee jaar geleden in het ochtendprogramma van Giel. Dat kun je beluisteren. Joshua. Jonathan. Zo, even een paar eh, artiesten door elkaar te horen. Je hoorde Joshua Redden. Jonathan Jeremy is een heel ander eh, type. Maar je hoorde Joshua Redden, die dus eh, twee jaar geleden in het ochtendprogramma van Giel... een muzikaal optreden verzorgde en hij zong daar Brand New Day. En dat nummer dat liet ik nog eens een keer horen in die live versie. Welkom, dit wordt het laatste uur. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Ren. Zo halverwege dit uur aandacht voor drie chansons op een rijtje. En ik zat gisteravond te kijken naar eh, De Wereld Draait Door. En daar was een coverversie van Het Meisje van 16 van Boudewijn de Groot. En daarna kijken en dacht ik, ik ga het origineel nog eens keer draaien. Nou, dat komt dus straks dadelijk eh, voorbij. In die drie chansons op een rijtje. En verder aandacht voor The Best Is Yet To Come. Gisteren een eh, gevreugde uitspraak geweest, eh, nog geen 24 uur geleden, van Barack Obama. Maar dat, eh, die beeldspraak die is ook in de muziek een paar keer gebruikt. Daar ga ik je dadelijk een paar voorbeelden van laten horen. Mijn eerste aandacht voor de band die weer helemaal actief is... en die in Europa gaat optreden, deze Amerikaanse band. Komende zomer, dan zal het zover zijn. Ze gaan toeren door Engeland... En ze komen ook naar uh, toe. Ze stonden twee jaar geleden op Pinkpop. En toen ook op Rockwerchter. En dat gaat nu weer gebeuren, dat laatste. Paardo, dat ga je van zorgen. Hier zijn ze, de Kings of Leon. down the on Nou, dat is alweer twee jaar geleden dat er ineens eh, die problemen ontstonden met uh, zanger Caleb Will. Oh, die op een gegeven moment eh, de teksten kwijt was op het podium. En halverwege een concert toen moesten de mannen van Kings of Leon van het podium afgaan. Omdat er een drankprobleem was bij Caleb. Nou, kennelijk zijn die problemen inmiddels verholpen. En gaan de heren van The Kings of Leon eh, deze maanden, in deze maanden de studio in om een nieuw album te maken. En komende zomer gaan ze dan eh, toeren door Engeland. Waarschijnlijk ook naar andere landen, maar in ieder geval is het zeker dat ze ook op Rockwerchter zullen verschijnen. Kings of Leon, je hoorde van hun eh, Pyro. Dan heb je twee soorten apples de, computergigant. En in eind jaren 60 toen had je ook het Apple-label, eigendom van eh, de Beatles. Jawel. Dat ging op een gegeven moment wringen en zodoende heeft eh, het computerbedrijf op een gegeven moment bedacht van nou, we proberen die naam Apple exclusief voor ons computerbedrijf te krijgen. Nou, dat is tot nu toe gelukt. En wat ze ook gelukt is deze week, dat ze het oude Apple-label... Dat appeltje dus dat je tegenkomt op eh, de singeltjes en de LP's van de Beatles... Beatles dat is nu ook eigendom geworden van het computerconcern. Here's a song uh, I, uh, I, I wrote in uh, 1968. And uh, while I was uh, in, in London uh, working on that first album with, with Peter Asher, with the Beatles... Um, I was very homesick and I was thinking of my home in North Carolina. Um, this is... To call Caroline in My Mind. James Taylor heeft ook ooit de opname gemaakt voor dat Apple-label. In my mind I'm gone to Carolina Can't you see the sunshine? Can't you feel that moonshine? Ain't it just like a friend of mine To hit me from behind? when I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind. Love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, baby, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? Gone mind. I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind, and I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent Late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese and flight and dogs at might. And signs that might be omens say, I'm going, I'm going. I'm gone to Carolina in my mind. It's with a holy host of others standing round me. Still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like this forever. You must forgive me. If I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind. sunshine. Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to keep me from behind when I'm gone? Carry oktober 1993. En we waren blij dat hij naar de Radio 3-studio kwam. Henk Westbroek die presenteerde Denk aan Henk. En zijn muzikale gast was James Taylor, die daar zong Carolina in mijn mind. En zoals hij zelf zei, hij schreef dat toen hij in Engeland was... voor de opname van zijn debuut album op het Apple-label. Een album dat geproduceerd werd door Pieter Asher. En eh, ja, hij had eh, heen mee <laughs> naar, Amerika toen hij in Engeland was. Vandaar dat hij dat, dat mooie liedje schreef. Carolina in my mind. Zo dadelijk een liedje over California. En ook nog een liedje over Alabama. Maar eerst een song die gaat over Iowa. California blue. my life. zijn plaat die nooit gaat vervelen. hoor. De Sweet Home Alabama van Leonard Skinner uit de jaren 70. California Blue, dat werd gezongen door Roy Orbison. Die maakte dat in 1989. Dat wil zeggen, toen verscheen postuum die LP van hem. Die LP die heer, de titel had Mystery Girl... en die geproduceerd werd door Jeff Lynne. Maar daarop dat California Blue, Roy Orbison, The Big O... En Ohio, dat was van Crosby, Stills, Nash en Young. Noel Young die deed niet mee. Crosby, Stills en Nash. <laughs> die had een andere ding aan zijn hoofd. Crosby, Stills en Nash met eh, Ohio. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Je hebt misschien gisteravond gekeken naar De Wereld Draait Door. En aan het eind van dat programma kwam Guus Meeuwens ineens eh, aan tafel met de leden van de New Cool Collective... die hebben namelijk eh, in de uitzending van De Wereld Draait Door... een nieuwe versie gemaakt van Het Meisje van 16. Ooit een grote hit voor Boudewijn de Groot. En dit is het origineel van dat Meisje van 16. Geen gitaar aan het begin, maar een trombone en een orkest en strijkers... Het origineel dat heet Un Enfant. une compositie de Charles Aznavour. Une enfant, une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couché sur le chemin. Elle vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon, un bohème, qui savait si bien dire je t'aime que ça en devenait bouleversant. Et leurs deux cœurs ensoleillés partirent sans laisser d'adresse, emportant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché. une enfant, une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Leur cœur n'avait pas de saison et ne voulait pas de prison. Tous deux vivaient au jour le jour, ne restant jamais à la même place. Leur cœur avait besoin d'espace pour contenir un tel amour. Son présent comme son futur, c'était cet amour magnifique qui la berçait comme un cantique et perdait ses yeux dans l'azur. Une enfant, une enfant de 16 ans du printemps, Couché sur le chemin. Mais son amour était trop grand, trop grand pour l'âme d'une enfant. Elle ne vivait que par son cœur et son cœur se faisait un monde, mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. L'amour étant leur seul festin, il la quitta pour quelques miettes. Alors sa vie battit en retraite. Et puis l'enfant connut la fin. Une enfant, une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. morte. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. se aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. comme la première fois. étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, <laughs> je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. t'envahit bien au-delà du menton. Et laisse en toi les dégâts d'une explosion. Ça te balance des éclats de noisettes. Au goût haïtisme mets du fluo dans tes baskets. Une pluie. was weer drie chansons op een rijtje. Als allereerste hoorde je Charles Aznavour met Un Enfant. Vervolgens hoort je de stem van, of de stemmen moet ik zeggen, van uh, Darida en Alain Delon. En Alain Delon is eh, iemand die weinig plaat heeft gemaakt omdat het vooral een acteur was. Je hoort hem dan ook teksten voordragen, in dit geval mm, met wat idee met Dalida, Parola, parole en Alain Delon wordt vandaag 77 jaar. En vervolgens hoorde je uit eh, Wallonië Wendy Nazar Ogu Etis. En dat is een eh, recente plaat van deze zangeres eh, Wendy Nazar Ogu Etis. Straks over ruim 20 minuten op deze zender weer aandacht voor de actualiteiten van vandaag de dag in het Radio 1 Journaal. Met onder andere de continuing story van de VVD voor het homohuwelijk in Frankrijk... en ook het partijcongres van de Communistische Partij in China. En nog een heleboel andere zaken. Het Radio 1-journaal straks hier op deze zender Radio 1... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog geen 24 uur geleden toen hield Barack Obama zijn uh, overwinningsspeech in Chicago een gevleugelde uitdrukking was... The best is yet to come. En daar is ook wel eens over gezongen. Onder andere de Nova Star. love a lover, talk to me. We both been here before. Takes a lot of time to see you need less to become more. Not this time. you don't know how I just picked me a plum. You came along and everything started to hum.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 locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine face. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, Tony. Won't it be fine? Anna, the best is yet to come, come the day you're mine.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 Nothing like it here. The best is yet to come, babe. Won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine come the day afgelopen uh, eh, jaar werd zij 70. Carol King, dan moet je van haar hoorde, dat eh, was in 1974. Toen nam zij haar album op, Wraparound Joy, met daarop The Best Is Yet To Come. Een andere The Best Is Yet To Come hoorde je van Tony Bennett en Diana Krall. Eh, die werd, dat werd in 2006 opgenomen voor de allereerste versie van Duets. Dat album van Tony Bennett. En Novastar, onze vriend uit eh, Vlaanderen, die heeft ook een plaat opgenomen in het verleden met als titel The Best Is Yet To Come. Vandaag, 8 november 2012, is het precies 65 jaar geleden dat Minnie Riperton werd geboren. Zij stierf op 31-jarige leeftijd, 12 juli 1979. Hier is ze nog eens een keer. Deze keer niet met Loving You, maar met een ander mooi nummer. Minnie Riperton, Memory Band. 65 jaar zou zijn geworden... waar het niet dat ze 12 juli 1979 op 31-jarige leeftijd aan kanker overleed. Je hoorde haar van haar uit 1970 Memory Band. Minnie Ripperton. nog een leuke uitgaanstip. Vanavond in Breda en overmorgen in Venendaal. Het programma Maten waarin Nico Dijk, Dijkshoorn en Ronald Gippoort Ronald Giphart <laughs> werk voordragen. Allemaal in het kader van de rock and roll. je een leuke avond wil hebben vanavond in Breda in de Mes. En overmorgen dan vindt het plaats in Theater de Lamp in Venendaal. Het optreden van de voortrachtskunstenaars Nico Dijkshoorn en Ronald Giphart onder de titel Matenaaiers. De komende weken dan ben ik er even niet. Paul van Gelder en Hubert Mol die zit hier dan. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, geniet van deze dag. En zo dadelijk het Radio 1 Journaal met Lara Rens en Marcel Oosten. Dit was De Nacht ging het Anders.